Moutschreurs met het NOS Journaal. Nog altijd doet een grote meerderheid van de Nederlanders op 4 mei om 8 uur s'avonds mee aan de 2 minuten stilte. Blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek. De conclusie van de onderzoekers is dat er nog altijd een groot draagvlak bestaat voor het herdenken van 4 en 5 mei. Daarbij vinden meer Nederlanders 4 mei belangrijker dan 5 mei. De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft op reis in het Midden-Oosten gezegd dat de VS uit het nucleaire akkoord met Iran stapt, tenzij overleg met de Europese partners meer garanties oplevert dat Iran geen kernwapens kan maken. Verder zijn Pompeo na overleg met de Israëlische premier Netanyahu in Tel Aviv op een persconferentie dat er in Iran sprake is van een gevaarlijke escalatie van dreigementen. Schiphol verwacht dat er ook morgen nog veel vertragingen zullen zijn... als gevolg van storing aan de incheckbalies vandaag. Daardoor was chaos in het luchtverkeer ontstaan... en morgen zijn er veel inhaalvluchten. De problemen op Schiphol waren het gevolg van een stroomstoring... die vannacht ontstond in Amsterdam-Zuidoost. En twee grote claimbureaus die op zondag bereikbaar zijn... melden al een stroom aan claims van reizigers die vanwege de stroomstoring op Schiphol hun vlucht hebben gemist. Halverwege de middag hadden beide bureaus al honderden claims binnen. Claims over vluchten van voor 12 uur worden niet in behandeling genomen. Voor die periode kunnen luchtvaartmaatschappijen zich beroepen op overmacht. Acht jaar na het halen van de landstitel degradeert FC Twente naar de eerste divisie. De club uit Enschede verloor met 5-0 van Vitesse en kan de andere clubs niet meer inhalen. Sparta en Rode JC moeten na competitie spelen. Het weer vanavond en vannacht buien, sommige met onweer, hagel en zware windstoten en plaatselijk veel water.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 Blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek. De conclusie van de onderzoekers is dat er nog altijd een groot draagvlak bestaat voor het herdenken van 4 en 5 mei. Daarbij vinden meer Nederlanders 4 mei belangrijker dan 5 mei. De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft op reis in het Midden-Oosten gezegd dat de VS uit het nucleaire akkoord met Iran stapt, tenzij overleg met de Europese partners meer garanties oplevert dat Iran geen kernwapens kan maken. Verder zijn Pompeo na overleg met de Israëlische premier Netanyahu in Tel Aviv op een persconferentie dat er in Iran sprake is van een gevaarlijke escalatie van dreigementen. Schiphol verwacht dat er ook morgen nog veel vertragingen zullen zijn... als gevolg van storing aan de incheckbalies vandaag. Daardoor was chaos in het luchtverkeer ontstaan... en morgen zijn er veel inhaalvluchten. De problemen op Schiphol waren het gevolg van een stroomstoring... die vannacht ontstond in Amsterdam-Zuidoost. En twee grote claimbureaus die op zondag bereikbaar zijn... melden al een stroom aan claims van reizigers die vanwege de stroomstoring op Schiphol hun vlucht hebben gemist. Halverwege de middag hadden beide bureaus al honderden claims binnen. Claims over vluchten van voor 12 uur worden niet in behandeling genomen. Voor die periode kunnen luchtvaartmaatschappijen zich beroepen op overmacht. Acht jaar na het halen van de landstitel degradeert FC Twente naar de eerste divisie. De club uit Enschede verloor met 5-0 van Vitesse en kan de andere clubs niet meer inhalen. Sparta en Rode JC moeten na competitie spelen. Het weer vanavond en vannacht buien, sommige met onweer, hagel en zware windstoten en plaatselijk veel water.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 De conclusie van de onderzoekers is dat er nog altijd een groot draagvlak bestaat voor het herdenken van 4 en 5 mei. Daarbij vinden meer Nederlanders 4 mei belangrijker dan 5 mei. De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft op reis in het Midden-Oosten gezegd dat de VS uit het nucleaire akkoord met Iran stapt, tenzij overleg met de Europese partners meer garanties oplevert dat Iran geen kernwapens kan maken. Verder zijn Pompeo na overleg met de Israëlische premier Netanyahu in Tel Aviv op een persconferentie dat er in Iran sprake is van een gevaarlijke escalatie van dreigementen. Schiphol verwacht dat er ook morgen nog veel vertragingen zullen zijn... als gevolg van storing aan de incheckbalies vandaag. Daardoor was chaos in het luchtverkeer ontstaan... en morgen zijn er veel inhaalvluchten. De problemen op Schiphol waren het gevolg van een stroomstoring... die vannacht ontstond in Amsterdam-Zuidoost. En twee grote claimbureaus die op zondag bereikbaar zijn... melden al een stroom aan claims van reizigers die vanwege de stroomstoring op Schiphol hun vlucht hebben gemist. Halverwege de middag hadden beide bureaus al honderden claims binnen. Claims over vluchten van voor 12 uur worden niet in behandeling genomen. Voor die periode kunnen luchtvaartmaatschappijen zich beroepen op overmacht. Acht jaar na het halen van de landstitel degradeert FC Twente naar de eerste divisie. De club uit Enschede verloor met 5-0 van Vitesse en kan de andere clubs niet meer inhalen. Sparta en Rode JC moeten na competitie spelen. Het weer vanavond en vannacht buien, sommige met onweer, hagel en zware windstoten en plaatselijk veel water.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 Moutschreurs met het NOS Journaal. Nog altijd doet een grote meerderheid van de Nederlanders op 4 mei om 8 uur s'avonds mee aan de 2 minuten stilte. Blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek. De conclusie van de onderzoekers is dat er nog altijd een groot draagvlak bestaat voor het herdenken van 4 en 5 mei. Daarbij vinden meer Nederlanders 4 mei belangrijker dan 5 mei. De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft op reis in het Midden-Oosten gezegd dat de VS uit het nucleaire akkoord met Iran stapt, tenzij overleg met de Europese partners meer garanties oplevert dat Iran geen kernwapens kan maken. Verder zijn Pompeo na overleg met de Israëlische premier Netanyahu in Tel Aviv op een persconferentie dat er in Iran sprake is van een gevaarlijke escalatie van dreigementen. Schiphol verwacht dat er ook morgen nog veel vertragingen zullen zijn... als gevolg van storing aan de incheckbalies vandaag. Daardoor was chaos in het luchtverkeer ontstaan... en morgen zijn er veel inhaalvluchten. De problemen op Schiphol waren het gevolg van een stroomstoring... die vannacht ontstond in Amsterdam-Zuidoost. En twee grote claimbureaus die op zondag bereikbaar zijn... melden al een stroom aan claims van reizigers die vanwege de stroomstoring op Schiphol hun vlucht hebben gemist. Halverwege de middag hadden beide bureaus al honderden claims binnen. Claims over vluchten van voor 12 uur worden niet in behandeling genomen. Voor die periode kunnen luchtvaartmaatschappijen zich beroepen op overmacht. Acht jaar na het halen van de landstitel degradeert FC Twente naar de eerste divisie. De club uit Enschede verloor met 5-0 van Vitesse en kan de andere clubs niet meer inhalen. Sparta en Rode JC moeten na competitie spelen. Het weer vanavond en vannacht buien, sommige met onweer, hagel en zware windstoten en plaatselijk veel water.